En dit is het nieuws van NOS op 3 een stroomstoring vanmiddag in een groot deel van Tsjechië. In de hoofdstad Praag lag het OV een tijdje plat, zegt correspondent Charlotte Waiers. Trams en metro's, ook al zouden de meeste metro's nu inmiddels weer rijden. In het centrum van Praag zijn ook winkels dicht, pinautomaten zijn offline. En in Oesti, een grote stad richting de Duitse grens, daar zouden verkeerslichten niet meer werken. De ergste problemen lijken inmiddels wel weer voorbij. De oorzaak was een storing in een belangrijke kabel. En misschien denk je meteen aan een cyberaanval, maar dat heeft er niks mee te maken, zegt de Tsjechische politie. De topman van het grote Nederlandse cryptobedrijf Bitfavo stapt op. Je kent dat bedrijf misschien als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. De topman, Mark Nuvelstein van 32, is een slachtoffer van de inmiddels veroordeelde fraudeur Max R. Die troggelde rijke mensen geld af. Hij zei dat hij daarmee ging beleggen, maar in werkelijkheid kocht hij er mooie dingen voor zichzelf mee, zegt economiecollega Ruben. Heuvelstein die zou hem zo'n 7 miljoen euro hebben gegeven. En het Financieel Dagblad ontdekte dat hij, om eh, dat geld bij die Max R te krijgen, de witwascontroles van zijn huisbank ING omzeilde. Want hij zei tegen de bank dat het een lening was in plaats van een privébelegging. En nu stapt de topman dus op. De Amerikaanse tennisser Ben Shelton hoefde niet echt onder de douche nadat hij net van de baan kwam op Wimbledon. Na precies 70 seconden was hij alweer klaar. Gisteravond laat werd zijn wedstrijd gestaakt omdat het donker werd. Precies toen Shelton nog maar één game nodig had om te winnen. Was te zien bij ESPN. Ladies and gentlemen, play suspended. Oh my goodness. This is unbelievable. You get to 5-4 and Ben Shelton is understandably upset here. En hij have to come back tomorrow against Rinky Hijikata. Daar ja, was de Amerikaan woest over. Vanmiddag liet hij zien waarom. Hij won meteen vier punten, waarvan drie met een ace. En daarmee de wedstrijd. Het weer, zon met wolken. Vanavond komt het uiteindelijk af naar een graadje of 15.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 Onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen en De Hoek... en de aansluiting met de A10. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A9 die diemen tussen Badhoevedorp en Amsterdam-Belmermeer 50 minuten op onthoud.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 Het aantal mensen dat naar Nederland migreert is opnieuw gedaald. Vorig jaar kwamen er zo'n 314.000 mensen naar Nederland. Een jaar eerder ging het nog om ruim 330.000 mensen. Het plan van de gemeente Koevoorde om 14 minderjarige asielzoekers in vijf ruitjeshuizen te laten gaan wonen gaat niet door. Er was in de wijk veel verzet. Afgelopen dagen gooiden mensen ruiten in en staken ze auto's in brand. De topman van het grootste Nederlandse crypto-platform Bitfavo stapt per direct op. Topman Stijn kwam in opspraak door onthullingen in de zakenkrant FD. Hij zou witwasregels hebben overtreden en hebben gehandeld met voorkennis. Het weer zonnig met ook wat stapelwolken bij ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dit is ZFM. This is going out to the whole wide west side. You know what I'm saying? Yeah. Break it down for me. Steady mobbing. I was just a young boy living in the hub city. Eastside Compton G. Back in the days when Ice Cube and Easy had everybody yelling out, Boy, you can't with me.